Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In ons land zijn al een hoop Oekraïense vluchtelingen aan het werk. 80% heeft inmiddels een baan gevonden. Volgens het UWV, dat het allemaal bijhoudt, zijn de meesten aan de slag in de horeca en via uitzendbureaus. Anastasia van 26 is één van hen. Ze was in Oekraïne accountant en werkt hier nu in de bediening. As I speak uh, Dutch, I Het lukt hier niet in haar eigen vakgebied, omdat ze geen Nederlands spreekt en omdat de regels hier anders zijn. So, now I work as a waitress. Hoe doet ze het? Ja, supergoed. Ja, echt. Ik ben echt heel blij eh, met haar. Ze is hier uh, gekomen en eigenlijk vanaf dag 1 uh, eh, 110% inzet. De Oekraïners werken veel vaker dan vluchtelingen uit andere landen. Dat komt onder meer doordat ze zonder vergunning aan de slag mogen de politie in Soest in de provincie Utrecht is op zoek naar een meisje van 11 dat vermist is. Ze is voor het laatst gezien toen ze gistermiddag naar de hockeyclub fietste. Dus heeft waarschijnlijk haar sportkleren aan. Iedereen die haar gezien heeft wordt gevraagd om 112 te bellen. In de Tweede Kamer ging het gisteravond over treinen. De VVD ziet het wel zitten om naast de NS nog meer bedrijven toe te laten op het spoor. Maar in een debat bleek dat bijna alle andere partijen dat een slecht plan vinden. Ze zijn bang voor meer versnippering en dat reizigers er alleen maar meer last van zullen hebben. Duitse studenten die in Venlo studeren kunnen een goedkoop bus- of treinkaartje krijgen. Hogeschool Fontys gaat daarmee experimenteren. Want nu staat de parkeerplaats vol met auto's met een Duits kenteken. De meeste Duitse studenten kiezen niet voor het OV, want dat is nu gewoon te veel gedoe. Ik kom immer met mijn auto hierhin. Also ik vaar dan een eh, halve stunde. En waarom met die auto? Ik woon hier relatief na aan de grenze. En met de bus, dat past oft zeitlich niet, weil die bussen halt... het is kiezen tussen de bus die om het uur rijdt of een half uurtje in de auto. Fontys denkt dat de goedkope tickets de studenten wel over de streep trekken om het OV te pakken. Het weer nog, nu nog pittige buien, vooral in het noorden. Daarna blijft het op de meeste plaatsen droog en is het af en toe best wel zonnig vandaag. Het wordt een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog viel op de A10, de ringweg van Amsterdam. Tussen, eh, vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt de Nieuwe Meer bij Amsterdam Hemhavens.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 Volgens de autoriteiten waren de aanvallen een reactie van de georganiseerde misdaad... op de verplichte overplaatsing van gevangenen uit een gevangenis. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer vindt het geen goed idee om meer concurrentie toe te staan op het spoor. Bijna alle partijen denken dat meer marktwerking zal leiden tot een slechtere dienstverlening. Het weer, vooral in het noorden en aan de kust nog een bui. Verder is het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Het wordt maximaal 15 graden.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 wish I could be there Every corner of my mind is filled with memories of Times that felt like new beginnings Side by side, no space between us Was all we ever needed in this life You and I are more than just a memory, yeah You and I, I carry with me all my life You and I are more than just a memory, yeah You and I I carry with me. You and I. You and I. You and I are everywhere. I wish you could be there See the sunshine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me. You and I. wish you well, but that's just too soon. You can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo. Who knew? Evergreens ever grow old. I do think about the place that you hold in my heart, and all I ever needed, you and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life ZFM. like a god that I'm under.